Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Russische oorlogsschip Moskwa in de Zwarte Zee is ernstig beschadigd geraakt... meldt het Russische ministerie van Defensie. Dat zegt dat er eerst brand was en dat daarna munitie is ontploft. De bemanning is volgens Rusland geëvacueerd en de oorzaak van de brand wordt onderzocht. De gouverneur van Odessa zei afgelopen avond dat de kruiser was bestookt met twee Oekraïense raketten. Daarna zou brand zijn ontstaan. Hij leverde geen bewijs voor die claim. De Moskwa is het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot. In het Botlekgebied in Rotterdam woedt brand in een grote berg schrootafval. Vanwege de rook werd aan het begin van de nacht een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen. De brand woedt bij een afvalverwerkingsbedrijf en is nog niet onder controle. Vooral in Schiedam en Vlaardingen hangt een brandlucht. Volgens de brandweer kan het nog uren duren voor die weg is. Het kabinet overweegt om de financiële plannen voor het volgende jaar... voortaan al in de lente bekend te maken en niet pas op Prinsjesdag. Dat schrijft minister Kaag aan de Tweede Kamer. Het parlement zou zo meer tijd hebben om zich in de plannen te verdiepen... en met aanvullingen te komen. In Den Haag wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van de gang van zaken rond de begroting. En dit is een van de scenario's. Kaag schrijft dat ze met, dat ze met de Kamer in gesprek wil over de mogelijke veranderingen. De man die in New York is aangehouden voor de aanslag dinsdag in de metro... belde zelf de politie, meldt persbureau AP. De politie kreeg een tip van iemand die de man in een fastfoodrestaurant had gezien. Volgens AP kwam de tip van de man zelf. Hij werd even later aangehouden. De man van 62 wordt aangeklaagd voor terrorisme. Bij de aanslag in New York werden 10 mensen neergeschoten. Vijf van hen raakten zwaar gewond. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. Lokaal is kans op een mistbank.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 Nee, nu nog even niet. Want kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar? troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie het zij om bij in bed te mogen? gaat de wereld Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn als je later groot bent en niet meer leunt op mij, dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 And do you turn off your TV? When it makes you worry Before you fall asleep down to see what tomorrow brings. 106.9 ZFN I was beautiful. But what does that mean to you? Look into the mirror, who's inside there?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 Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit said he never did Up night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman my clothes would fit ZFM I have to celebrate you, baby.